Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het aantal mensen met DNL stijgen dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Door de vergrijzing zal het aantal dementen in de komende jaren zeker toenemen. Maar de onderzoekers hebben sterke aanwijzingen dat die toename minder explosief zal zijn dan tot nu toe werd aangenomen. De bevindingen worden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology. Onderzocht wordt of het minder voorkomen van dementie verband houdt met veranderd medicijngebruik. Vorig jaar zijn ongeveer net zoveel mensen besmet geraakt met HIV als het jaar daarvoor. Dat meldt stichting HIV Monitoring. Ook het aantal mensen dat vorig jaar aids kreeg is gelijk gebleven. 250 tot 300 gevallen. Bijna 80% van alle Nederlandse HIV-patiënten is man. Onder mannen is homoseksueel contact verreweg de grootste risicofactor. Vorig jaar liep ruim 70% van de mannen de ziekte op door homoseksueel contact. In totaal is van bijna 20.000 Nederlanders bekend dat ze besmet zijn met het HIV-virus. De koers van het aandeel KPN is bij opening van de beurs in Amsterdam met meer dan 20% omhoog geschoten. Vanmorgen werd bekend dat het Mexicaanse telecombedrijf America Mobiel een deel van KPN wil overnemen. America Mobiel is eigendom van de Mexicaan Carlos Slim, volgens het tijdschrift Forbes de rijkste man ter wereld. Rick Santorum heeft zijn, stem uitgesproken, zijn steun uitgesproken voor Mitt Romney als republikeinse presidentskandidaat. In een e-mail aan zijn aanhangers schrijft hij dat het alle hens aan dek is om president Obama in november te verslaan. Oud-senator Santorum gaf vorige maand de strijd in de republikeinse voorverkiezingen op. En de kerncentrale in Borselen is ook volgens buitenlandse deskundigen veilig. De Europese Unie besloot in 2011 na de ramp in Fukushima alle centrales te controleren op veiligheid.